Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het COA probeert te voorkomen dat er komende nacht opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht bracht een recordaantal van 250 tot 300 mensen de nacht buiten door. Ze hadden slaapzakken gekregen van het Rode Kruis. Ook vandaag is het weer druk in Ter Apel. Het COA is naar eigen zeggen hard op zoek naar slaapplekken, maar het is nog niet duidelijk of dat voor iedereen lukt. Bij een steekincident in een woning in Rotterdam-Zuid is een klein kind om het leven gekomen. Volgens de politie werd het slachtoffertje nog naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dat niet baten. Een man van 22 zit vast. Over de toedracht is nog niets bekend. In België is tijdens de Gentse feesten een man van 53 om het leven gekomen. Waarschijnlijk nadat hij in het water was gegooid. Zijn lichaam werd vanmorgen gevonden. Belgische media melden dat hij door twee mannen voor de grap bij zijn handen en voeten werd gepakt... in het water werd geslingerd en verdronk. De daders zijn gevlucht. Op de WK Atletiek in de VS is Abdi Nagie er niet in geslaagd om een medaille te winnen. De Nederlander liep lange tijd in de kopgroep, maar stapte een kilometer voor de finish uit de race. Hij gaf de schuld aan zijn schoenen, een nieuw model dat hij van zijn sponsor Nike had gekregen. Nike had het gevoel dat hij liep te stuiteren. Het goud ging naar de Ethiopiër Tola, die de ruim 42 kilometer aflegde in 2 uur 5 minuten en 35 seconden. Dat was de snelste tijd ooit op een WK. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. Hij dwong, won in Carcassonne de massasprint. Jonas Vinkenkaart behoudt de gele trui, ondanks een val onderweg. Voor Steven Kruiswijk van Jumbo-Visma is de Tour voorbij. Hij moest na een val naar het ziekenhuis, vermoedelijk met een gebroken sleutelbeen. En het weer vanavond zonnig, weinig wind.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 Gucci collar for dollar, got out and walked it. I speak thin, cause baby, I can't talk it. Whoa, uh, sweating, uh, hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point. You with a winner, so baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 So don't you worry, don't you worry about everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. con o oké. Okay. Hey. yo la moi c'est Don't you worry per eens in de spiegel kijk.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 No digas que me amas, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre tú. baby, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, no me llame, no me. Que yo bailo solita, no me busques, no me. Que yo bailo solita. Sorry si yo tengo todo lo que tú necesitas. No me importa si te jodas, que yo bailo solita. Baby, no ah. y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego con con gasolina, está divina.